draagt. Een ieder krijgt zijn zin. Het geeft niet wat je doet, want alles staat je goed. Alles is mode, alles is in. Alles is mode, alles is in. Een meisje met een minirok stond s'avonds bij de trein. Ik stond er naar te kijken, wat was dat rokje klein. Zo plotseling dat meisje zei, kijk mij toch niet zo aan. Toen ben ik met een kleur als vuur, maar snel naar huis gegaan. Al. Alles is mode, alles is in. Het geeft niet wat je draagt, een ieder krijgt zijn zin. Het geeft niet wat je doet, want alles staat je goed. Alles is mode is mode, alles is in. Ik zei, ik bel de kapper, of ik morgen komen kan. Want kort, dat is de mode, mijn haar is veel te lang. rood, geel en groen, zal het veel beter staan. Een ieder krijgt zijn zin. Het geeft niet wat je doet, want alles staat je goed. Alles is mode, alles is in. Alles is mode, alles is in.